Dit is Eefje kunnen met het NOS Journaal. Vier volgt voor de dood van een man van 65 uit Valkensburg. Dat heeft het Openbaar Ministerie besloten. De jongens kregen vorig jaar ruzie met de man voor zijn huis. Het liep uit op een vechtpartij waarbij de man niet goed werd en viel. Hij overleed later in het ziekenhuis. Uit sectie blijkt dat er geen direct verband is tussen de vechtpartij en de dood van de man. Mogelijk overleed hij aan hartfalen. Ook zegt het OM dat het slachtoffer zelf een aandeel had in het incident in Valkensburg, want hij was met een stok op de jongens afgegaan. De Iraanse president Rouhani heeft in een live televisietoespraak uitgehaald naar de VS. Volgens hem krijgt president Trump spijt van de sancties tegen zijn land, die vannacht weer van kracht worden. Die maatregelen werden onder Obama opgeschort na een deal over het nucleaire programma van Iran. Trump gelooft niet in dat akkoord. Volgens Rouhani staat de VS daarmee internationaal alleen en raken de sancties kinderen, zieken en de hele natie. Op het Indonesische eiland Lombok zijn na de aardbeving van gisteravond meer dan 120 naschokken gevoeld. De zwaarste had een kracht van 5,2. Mensen renden in paniek de straat op, maar er zijn voor zover bekend geen nieuwe slachtoffers gevallen. Met hulp van het leger zijn meer dan 2000 toeristen van de naburige Gili-eilanden gehaald. Dat is een populaire toeristische bestemming. Veel toeristen willen naar huis omdat ze bang zijn voor een nieuwe aardbeving of een tsunami. Jeffrey Hoogland heeft bij het Europees kampioenschap baanwielrennen goud gewonnen op de sprint. In de finale won hij met overmacht van de Duitser Buttiger. Kirsten Wild was de beste op het Omnium, waarin verschillende disciplines zijn gecombineerd. Femke Heemskerk haalde bij de Europese zwemkampioenschappen zilver op de 200 meter vrije slag. Het weer nog. Vannacht liggen de minima tussen 15 en 20 graden. Morgen is er veel zon en dan wordt het zeer warm, lokaal 37 graden.